dacht met je arm muziek uit de buurt. Niels Geuzenbroek hier op Haarlem 105. Het is 11 uur, dat betekent dat we naar het 11 uur nieuws gaan. Na het nieuws heb ik deze voor je. En deze. Dit is 105.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 Het Iraanse atoomcomplex in Isfahan is nog verder beschadigd door de aanval... bevestigt ook het atoomagentschap van de Verenigde Naties. Nog eens zes gebouwen daar op het terrein zijn gebombardeerd. Ook zijn volgens Israël meerdere Iraanse straaljagers en honderden drones vernietigd.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 Mensen klommen over hekken en vangrails, ingangen werden afgesloten... en op een van de podia werd de muziek tijdelijk stilgelegd. Bezoekers die weg wilden klaagden dat ze niet bij de uitgang konden komen. Het festival ter ere van het 750-jarig bestaan van Amsterdam is inmiddels afgelopen.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 Jay Engels. Dit is avonddienst. Zometeen Michael Jackson en Dua Lipa. John Allen hier op 105. Can't Stop Now. Ja, goedenavond en welkom bij Avonddienst. De late avondshow van zaterdag hier op 105. Van 11 tot 12 ben ik hier om je eerste weekenddag eventjes heerlijk af te sluiten. Leuk dat je luistert. Het is natuurlijk hartstikke warm geweest en het begint eh, voor, naar mijn idee langzaam weer een beetje af te koelen. Maar daar kan ik dus <laughs> natuurlijk niks over zeggen in de studio, want eh, hier wordt de warmte nog allemaal een beetje vastgehouden. Zometeen neem ik je mee terug naar de Zero's in Back to the Zero's. En heb ik de 105 Weekend Mix voor je. En we gaan die 105 Weekend Mix vanavond eventjes een beetje anders aanpakken. Want dit keer eh, doe ik hem niet live in de studio.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 De nummer 1 van Zuid-Kennemerland. Haarlem 105. Haarlem 105. Haarlem 105. I've always been the one to say the first goodbye to love and lose a hundred million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling? Hier op 105. Zometeen gaan we terug naar de Zero's met een draai aan het rad komen erachter. Welk jaar we vanavond hebben. Here we go. En het rad neemt ons mee naar 2003. Je hoort het zometeen in Back to the Zero's. Welk nummer dat is, maar ik ga je alvast vertellen. Het is een heel lekker zomers nummertje. Je hoort hem na Suzanne en Freek met batterij. Maar eerst heb ik hier the one, the only, the king of pop. Michael Jackson met Bad. Je hoort hem hier, 105. I'm your mind. Don't you dare jump on, jump on, get on me. Alright, I'm you. Just show your stuff or let it be. I'm telling you watch your mouth. I know your game, but you're about. para Suzanne en Freek, batterij hoor hier op 105. En met de tonen van de achtergrondmuziek weet je waar je bent aangekomen. Welkom bij Back to the Zero's. In deze paar minuten tijd neem ik je mee naar de betere tijd van de muziek... en het begin van mijn muziekkennis. Door middel van een rad wordt er bepaald naar welk jaar we gaan. Oké, let's go. neemt ons mee naar 2003. Vanavond hebben we het debuutnummer van een artiest uit het Caribische eiland, Saint Vincent. Het nummer werd origineel uitgebracht in 2002 en in dat gebied, maar in dat gebied, maar kreeg eh, in 2003 wereldwijd bekendheid nadat deze opnieuw werd uitgebracht met dancehall-artiest Spraga Benz. Deze track is een enorme zomerse hit en combineert soca, dat is een, eh, een, een, genre uit het Caribisch gebied, R&B en dancehall en is daarom ook het Back to the Zero's nummer van vanavond. Dit is Kevin Little, Turn Me On. Ja, het moest wel. Het is gewoon 30 eh, graden geweest vandaag. Dit is Harlem 105, Back to the Zero's met Kevin Little en Spraga Bands. the them in the got my Python hollering for mercy, yeah. Then I whisper in her wrist going harder, and then she says to me, Boy, just push that thing, push it harder back on me.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 Heerlijk om het eh, zo zomers af te sluiten je zaterdagavond. Nou, je hebt nog een half uurtje. Dit was het eh, Zero's nummer van 21 juni 2025. Heb jij nou nog een uh, Zero's nummer die je nog een keer op de radio wilt horen... of waarvan je meer informatie wil? Stuur hem dan naar haarlemon5.nl slash studio en ik plak hem aan jouw rad. Over vijf minuten gaan we naar de 105 Weekend Mix. En daar heb ik eventjes een twist aangegeven van deze keer doe ik het niet zelf live in de studio... maar wordt die door iemand anders gemixt. Overal in Haarlem en verder buiten op 89.9 FM. Dit is Haarlem. 105. They could describe everything with one single word. You know, like poverty, Barley. Tesla, Barley. fried chicken, Barley. party in the Hollywood Hills, uh-huh. this song. Barley. Oh my God, that new beat. God, is just real? session tonight. Gang, gang. Oh, we're going out tonight. Gang, gang. Oh my god, this song's so lit. Congratulations. Now you be like, gang. Gang, gang, gang, gang, gang.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 Dit is de 105 Weekendmix. Ja, we vieren het weekend nog even na met de 105 Weekendmix. Zonder onderbreking 30 minuten lang de lekkerste muziekmix live bij jou op de radio. En eh, vanavond, meestal doe ik het zelf, maar vanavond heb ik even een twist. Namelijk wordt hij door eh, DJ Crown en Max van Vulpen is ook eh, radio-dj hier, eh, of sidekick hier op 105 bij Turn Up The Boat. Ja, meer dan dat eh, heb ik niet zeggen. Laten we gaan luisteren naar hun mix. something about you, girl That makes me sweat river En wild als is het niet meer zo close als toen, stormen toe Ik kan naar in op. Maak nog sprong in een tijd, nog bij het relevant wordt Toen ik de deur sloot, de wereld hun trok Stroom zoek, mijn troep, mijn lot De Dag op dag, dagen op het ritme van hip-hop En enkel in geloof, de meeste dachten zat MC Berucht of beroemd, ik werd toerist Ik heb misschien al van mijn gehoord Er in straat, dus in de nacht. Wijken die gij zelfs verdacht nog vermijdt. Doet mij gemak nog veel erger ontwijken. Zaken we dat gaan, hoe niet laat op over spreken. Maar vooral het Hollywood aan de schelden. Dus ik moskee, haar mooie weelde. Ik dacht de kast naar niet om haar tot te schrijven, dus Weer ik man mijn niet de nul verlenen. Drager van het uur, met de missie te verspreiden. Een boodschap van liefde, kinderen ook een beleider. Oude ziel, jong van geest, held op aan Nog niet de schaduw in dicht. Ik heb veel namen gekozen, veel namen gekregen ook.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 Ja, dit is dus 105 Weekend Mix. Terugluisteren kan via de Soundcloud van Haarlem 105. Of via haarlem105.nl slash avonddienst. Daar vind je ook gelijk de hele setlist. Dus heb je een uh, nummer gehoord vanavond waarvan je dacht van... ja, die wil ik in mijn playlist hebben, dan kan je dat daar vinden. Daarbij komt je avonddienst wel ten einde. Ik bedank jou heel erg voor het luisteren. En wens je verder nog een hele fijne zondag. Na het nieuws begint de non-stop muziek hier op 105.